Schoenen en kleding werden volgens het CBS juist minder verkocht. Die zaken hadden 25 tot 30 procent minder omzet. Online werd er nog nooit zoveel verkocht. In het tweede kwartaal was de omzetstijging van webwinkels gemiddeld gemiddeld 55 Vooral fysieke winkels met een webshop deden het goed. Aruba heeft de coronamaatregelen aangescherpt vanwege vijf nieuwe besmettingen op het eiland. Er is onder meer een samenscholingsverbod afgekondigd. En in publieke ruimtes mogen niet meer dan vier mensen bij elkaar staan of zitten. Verder zijn er strengere regels voor het sporten en bezoeken van restaurants en bars. Ook geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen... op plaatsen waar anderhalve meter afstand houden niet kan. Volgens premier Wever Kroes hebben de Arubanen zich niet goed aan de coronaregels gehouden... met de nieuwe gevallen tot gevolg. Mensen die zich in de Australische deelstaat Victoria niet aan de coronaregels houden... krijgen hoge boetes. Op het negeren van de avondklok staan bekeuringen tot 3000 euro... waarschuwde premier Andrews. Ook gaat het Australische leger controleren... of mensen zich aan de verplichte zelfquarantaine houden. Eerder bleek in Victoria dat bijna een derde van de mensen... bij wie het virus was vastgesteld, niet thuis bleef. Werknemers van Weekamp hebben hun staking beëindigd op het hoofdkantoor in Zwolle en het distributiecentrum in Maurik. De stakers zijn akkoord gegaan met een sociaal plan voor de 82 mensen die hun baan verliezen.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 But they don't understand me Or really don't know the deal About a brother Trying hard to make it right Not long ago before I win this fight. Everybody's talking all the stuff. No one can tell me what to do.